Het wordt dus een lastig verhaal, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Wat Rusland betreft betekent deze, de, ja, een eventueel akkoord geen einde aan de operatie. Dat standpunt van de Russen dat, eh, ja, heeft de Oekraïners uh, ertoe gebracht om steeds maar te blijven benadrukken dat men eh, niet wil praten als Rusland ultimatum stelt. Dat er een vredesakkoord komt is dus niet waarschijnlijk. Beide landen hopen het wel eens te worden over noodhulp aan burgers in Oekraïne. Premier Rutte zegt dat Nederland zijn best gaat doen om Oekraïnse vluchtelingen goed op te vangen. Wij zullen zo ruimhartig mogelijk eh, opvang bieden eh, aan Oekraïnse vluchtelingen. Precies, het kabinet is in overleg met de gemeentes om te kijken op welke plekken vluchtelingen onderdak kunnen krijgen... en op welke manier dat aantal plekken kan worden uitgebreid als het nodig is. Op Giro 555 is in drie dagen tijd al bijna 10 miljoen euro binnengekomen voor hulp aan Oekraïners. Het geld wordt vooral besteed aan schoon drinkwater, medische zorg en onderdak. Maandag is er een landelijke actiedag op radio en tv om nog meer geld in te zamelen. En ga je in Amsterdam graag met de tram en heb je er altijd al zelf eentje willen hebben... Dit is je kans. Op Marktplaats staat er een te koop. Die komt van de elektrische museumtramlijn Amsterdam. Ze hebben geen plek meer voor het ding uit 1957. Hij heeft van 1959 tot 2004 in Amsterdam gereden. En daarna is hij naar Polen gegaan en hij is in 2011 weer teruggekomen. Rijden doet hij niet meer, maar het museum heeft nog wel wat ideeën. Nou, wat kan hij zelfs ontvangsruimte gebruiken voor bij je bedrijf, als eyecatcher bij je bedrijf. Eh, een verschadezaal, een tiny house kan je er ook van maken. Je kan er van alles mee. heb ik nog het weer. Op sommige plekken zijn er wat wolkjes, maar verder is het bijna overal flink zonnig vandaag. Prima lenteweer dus, bij 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.